en de hele nacht is in kleine kring verder gepraat. Maar Nederland en Italië staan nog steeds tegenover elkaar. Italië wil zonder voorwaarden geld uit het noodfonds ESM... En minister Hoekstra wil garanties dat de landen hun best doen om hun begroting op orde te brengen. Ingewijden zeggen dat de kans op een compromis klein is. De huisartsen en ziekenhuizen moeten zo snel mogelijk de zorg aan niet-coronapatiënten hervatten. Dat vindt voorzitter Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Hij zei in Nieuwsuur dat corona de overige zorg gegijzeld houdt. De corona-epidemie is nog lang niet over. Dit is het nieuwe normaal. We moeten ons prepareren om ook andere patiënten weer vol te ontvangen, zei Kuipers. Sommige zorg kan wel wat langer wachten, maar bij aandoeningen als hart- en vaatziekten en kanker kan dat niet. De Chinese stad Wuhan is weer opengesteld. Inwoners die geen coronaklachten hebben... mogen er na bijna drie maanden de straat weer op. Het einde van de lockdown werd gevierd met een lichtshow... op de gebouwen in Wuhan. De inwoners worden via een app op hun telefoon... nog wel in de gaten gehouden door de Chinese regering. En ook zijn een mondkapje en temperatuurcontroles nog verplicht. Het CBR hoopt dat voor het eind van het jaar alle achterstanden bij de keuringen voor het rijbewijs zijn weggewerkt. CBR-directeur Pechtold zegt in de Telegraaf dat de organisatie bezig is een inhaalslag te maken met de gezondheidsverklaringen voor mensen die vanwege hun leeftijd of ziekte moeten worden gekeurd.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 cover, yeah. And if you look, you will discover, yeah. Lord, it's some real motherfucker, yeah. zfmzandvoort.nl I know when to go out I know when to stay in Get things done myself with this. Cause you can not hook the slide face was that girl.